Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het is verkiezingsdag. Sinds een half uur kun je in heel Nederland je stem uitbrengen... voor de waterschappen en de Provinciale Staten. En op sommige plekken kon je vannacht al stemmen. Net om kwart over vijf in Nijmegen was deze jongen nog niet helemaal wakker. Ja, ik kon de spanning van de landelijke druk om de eerste stemmer te zijn... kon ik duidelijk niet aan. Dus eh, ze zijn allebei in de waterschapbus gegaan. Maar dat maakt helemaal niet uit, heb ik gehoord. Ze wordt alsnog gestemd, dus eh, niks aan het handje. De vorige keer eh, had ik ongeluk een stempotlood gestolen. Dus nou ja, het traditie politie blijft En stemmen kan vanavond nog tot 9 uur. En niet veel later horen we dan ook de eerste voorlopige uitslagen. Het is vandaag lastig om je openbaar te vervoeren, want er wordt weer gestaakt in het streekvervoer. Een hoop regiobussen en treinen rijden daardoor niet. Nou, vandaag is het even klaar met de stakingen. De vakbonden willen kijken of onderhandelingen met werkgevers over salaris dan iets opleveren. Een student van, student van Vindicat heeft sorry gezegd voor de ganzen die uit zijn studentenhuis werden gered. Het gaat om een grap van het Groningse studentenkorps. De student heeft contact gezocht met de dierenstichting die de verwaarloosde ganzen nu opvangt. Het korpslid zegt dat hij wil opdraaien voor de kosten. En Erling Haaland heeft vannacht waarschijnlijk uitmuntend geslapen. De spits van Manchester City scoorde vijf keer in de Champions League. En het had er meer kunnen zijn, maar hij werd na een uur gewisseld. You're on the pitch, you've scored five, you're starting to think right. Double hat trick in the Champions League, and then the manager puts your number up. What? <laughs> What? yeah, I uh, I told him when I went off. Uh, I would love to score a double hat trick, but <laughs> what can we do? De dubbele hattrick kwam er dus niet. Zonder Haaland werd het uiteindelijk 7-0 voor City. Daardoor is RB Leipzig uitgeschakeld. Het weer dan nog. Vanmorgen vallen een aantal winterse buitjes. In de loop van de dag steeds meer zon, maar nog wel af en toe een bui. Het is tussen de 7 en 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de meeste plekken prima door. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid nu rond de 10 minuten vertraging.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 When I was young, I tried to build a paper plane, but my head told me no. But I knew I was special. en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het hele land kan tot 9 uur vanavond gestemd worden... voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Minister van Binnenlandse Zaken Bruin Slot, die verantwoordelijk is voor een goed verloop van de verkiezingen, hoopt dat de stakingen in het streekvervoer vandaag niet tot te veel overlast zullen leiden. In Zeist zijn vannacht twee mensen gewond geraakt bij een woningbrand. De bewoner van het huis raakte zwaar gewond en een brandweerman liep lichte verwondingen op. De woning in Zeist is volledig verwoest. Het dodental van een bootongeluk in Gabon is verder opgelopen. Reddingswerkers hebben nog eens 15 lichamen geborgen. Daarmee komt het totaal aantal doden op 21.